Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek. Dit is het nieuws van NOS op 3. De zijpelt wat naar buiten over wat FBI-agenten in de villa van oud-president Trump zochten. Maandag vielen ze zijn huis in Florida binnen en nu schrijven Amerikaanse media dat ze onder meer op zoek waren naar papieren over kernwapens. Correspondent Marieke de Vries. Dat zijn natuurlijk zo'n beetje de kroonjuwelen onder de staatsgeheimen... die als ze in verkeerde handen vallen... of als ze in handen van buitenlandse inlichtingendiensten vallen... een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De FBI zelf heeft nog niks gezegd. Er is officieel alleen duidelijk dat ze het huis binnenvielen... vanwege vertrouwelijke documenten die Trump mee zou hebben genomen... maar die eigenlijk in het archief zouden moeten liggen. En de man die een kantoor van de FBI probeerde binnen te komen met wapens gisteren is overleden. In de stad Cincinnati probeerde hij een kantoor in te komen toen het alarm afging. Sloeg hij op de vlucht, agenten achtervolgden hem urenlang en schoten de man uiteindelijk neer. Hij is overleden aan zijn verwondingen. De man zou bij de kapitoolrellen betrokken zijn geweest. De FBI krijgt vanwege die inval bij Trump veel kritiek van aanhangers van de oud-president. De eer is niet meer aan Nederland op het WK voetbal in Qatar. Oranje zal als eerste op de mat staan tegen Senegal op 21 november. Maar Qatar zelf schittert als eerste tegen Ecuador. Die wedstrijd zou eigenlijk na die van Nederland zijn. Maar ze doen hem nu rond de openingsceremonie en de vuurwerkshow. Het hele WK begint zo een dagje eerder op 20 november. En opnieuw zeggen steeds meer mensen bye-bye Randstad. Vorig jaar zijn er ruim 75.000 mensen verhuisd van de Randstad naar andere provincies. Zijn er 5.000 meer dan het jaar daarvoor. Vooral mensen boven de 30 namen afscheid en waren toe aan een nieuw plekje, zegt het CBS... Peter vond het na tig jaren Amsterdam ook wel mooi geweest. En toen hij zijn nieuwe huis zag, was hij meteen om. Een eh, liefelijk paradijsje wat je opeens ziet opdoemen. Zo een eh, klein kerktorentje en een molentje. Het is een heel schattig huisje aan het water. Ja, dan kan je, dan kan je moeilijk anders dan alleen maar zeggen... Oh, een soort van verliefdheidsgevoel overvalt je dan. Dat je van ja, daar zou ik wel willen wonen. Jongeren verhuizen juist vaker naar de Randstad. Het weer nog, het is volop zonnig. Op de Wadden wordt het 26 graden, in het binnenland 33.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 Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Wat zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren. Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht. Dan ik dacht. Ik kan niet alleen. biggest station. From what I heard them say, the music that they play is nothing. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Hallo, is er iemand daar vannacht? Ik ben klaar met hier alleen zijn. Is er iemand die op mij wacht?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 De auto raakte vanochtend vroeg een boom en meerdere lantaarnpalen en is toen in stukken gebroken. In het asielzoekerscentrum in Dronten is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het is nog niet duidelijk hoe diegene eraan toe is. De politie heeft een verdachte op het oog. In de haven van Rotterdam komt vandaag het grootste containerschip ter wereld aan, de Ever Alad. Er passen 24.004 containers op, dat zijn er 12 meer dan op de vorige recordhouder. Het schip wordt halverwege de middag verwacht. Het weer, het wordt opnieuw een zonovergoten dag.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 Have you ever had fun like this? had Fun? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon' fuck up the night. Can't wait to come out and play.